Minister Wiebes wil dat de kraan voor 2030 volledig dichtgaat, omdat de gevolgen niet meer aanvaardbaar zijn. PvdA, SP, D66 en ChristenUnie hebben positief gereageerd. Ze zijn blij dat de veiligheid van de Groningers nu op de eerste plaats staat. En GroenLinks spreekt van het einde van het fossiele tijdperk en wil dat de minister snel met concrete plannen komt. Minister Olongren zegt dat ze recht wil doen aan de uitslag van het referendum over de inlichtingenwet. Vandaag werd definitief bekend dat de meerderheid van de kiezers tegen de nieuwe wet stemde. Ruim 49% was tegen en ruim 46% voor. De uitslag is niet bindend. Nu de uitslag officieel is, moeten de ministers een nieuw besluit nemen. Olongren zei dat er nu over de uitslag wordt nagedacht. Ze zei dat de afweging zorgvuldig moet gebeuren. Drie mannen die terecht stonden voor de Shisha-moord in Geleen... zijn veroordeeld tot celstraffen van 14 tot 24 jaar. Het slachtoffer, de eigenaar van een Shisha-bar... werd vorig jaar thuis doodgeschoten bij een roofoverval. De schutter en de man die de overval plande... moeten 24 jaar de cel in. Een andere verdachte krijgt 14 jaar. De verdachten ontkennen dat ze van plan waren de Shisha-baas dood te schieten. Ze waren alleen uit op het geld, zeggen ze. Het kabinet roept vrouwen op om meer te gaan werken. Dan zijn ze minder afhankelijk van geld van hun partner of van het gemeentelijk armoedebeleid. Dat schrijft minister van Engelshoven in de nieuwe emancipatienota. Nu is 48% van de vrouwen financieel onafhankelijk en dat is te weinig, vindt het kabinet. En het weer dan nog, het is wisselend bewolkt. Landinwaarts enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. Het is 8 of 9 graden. Later vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land. En ook morgen eerst nog een bui, verder ook wat zon. En dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De problemen in de Randstad zitten vooral in de regio Rotterdam... na diverse ongelukken op de A16 en op de A20. Daardoor heeft het verkeer aan alle kanten van Rotterdam heel veel vertraging. De A16 naar Breda staat vol vanaf knooppunt plein. De A15 vanuit Europoort richting Gorkum tussen Benelux en knooppunt Ridderkerk...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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag 29 maart, 4 uur de tijd. Dus Zandvoort draait door op de donderdag. En helaas moet ik het vandaag alleen doen. Ronald is een beetje ziek. Ronald, het allerbeste. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en Ziggo kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio, als u het leuk vindt www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten? In ieder geval om kwart over vier het nummer 1 hit van deze week. Om half vijf de column van Nel Kerkman. En om kwart voor vijf de nummer 1 hit van het jaar. En deze maand heb ik gekozen uit 1987. En in het tweede uur, kwart over vijf, gaan we houden van de week. Ook uit 1987. En om half hebben we het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En natuurlijk niet te vergeten veel nieuws over onze badplaats. Een vol programma dus, dus we gaan gauw beginnen. En helaas zonder technicus Roland, maar hij heeft wel alle liedjes uitgezocht. dit was Fleetwood Mac met Everywhere. En zoals altijd ga ik beginnen met de evenementagenda van maart en al een beginnetje van april. De 28e tot en met 2 april Easter Special. Diverse activiteiten bij Center Parks. En de 30e mini- en kinderdisco in Pluspunt. En het is speciaal voor de minis tussen 3 en 5 van 6 tot 7. En van kinderen van 6 tot 12 tussen 7 en 9. De 31e paasfestijn in Pluspunt paaspuzzeltocht, eieren schilderen... en met de paashazen op de foto van 12 tot 4. En dan hebben we in april jazz in het wapen. 1 april dus, en dat is geen grapje. Jazz in het wapen met Jazz Perados Jazz, Cam, jazz Cambo Combo... Wapen van Zandvoort, aanvang om 4 uur. De zevende, klassiek concert... NOG Concertkoor in de Agatha-kerk, aanvang om half drie. De vijftiende, jazz weer in het wapen... En dan zijn het de Stable Mets Jazzband. Wapen voor Zandvoort, aanvang om 4 uur. En ook de 15e klassenconcert. Piano Recycle met Herman Rauw en Wilma Broeren... in de protestantse kerk aanvang om 3 uur. Ja, en ik ga natuurlijk door met een ander liedje. En het is Barry McGuire, Eve of Destruction.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 Ook Zandvoort, die hebben het hele, een heleboel te doen. Ook bij, Pluspunt, ook Zandvoort. Digitaal spreekuur op dinsdag 3 april. Individuele hulp bij vragen over laptops, tablets en smartphone. Neem uw eigen apparaat mee en om half elf... korte presentatie over fotobewerking in Windows 10. Neem uw eigen apparaat mee, zoals ik al zei. En om half elf een korte presentatie dan. En de tijd is dinsdag 3 april van 10 tot 12. De locatie is Pluspunt, Vlemingstraat nummertje 55. Ja, en we gaan door met een andere. En Shirley Bessie, net, ja, we weten hem nog, van 007 Goldfinger. a cold finger beckons you to enter his way. star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 naar het leukste radiostation van Nederland. Zo is dat, dat zijn wij. De entree van de blauwe tram, de Louis Davis Carré nummertje 1, wordt verbouwd. Er wordt een nieuwe entree gemaakt, zodat iedereen gemakkelijk de ingang kan vinden en het gebouw kan betreden. Of dit nu lopend, of met een kinderwagen, of met een scootmobiel, of een rolstoel is... De tijdelijke ingang is bij de Leescafé aan de bibliotheek... en wordt aan de buitenkant aangegeven. Deze week zijn de werkzaamheden begonnen. Ja, en ik ga nu iets draaien voor mijn vriendinnetje in Hoofddorp. dit was de Four Tops met Rich I'll Be There. Ja, eh, afgelopen weekend is aan Rob Spruit, de coördinator evenementenhulp van de afdeling Zandvoort... van het Rode Kruis... een oorkonde uitgereikt en een speldje opgespeld. Spruit was tien jaar vrijwilliger en is stuwende kracht achter de vele inzetten van het Rode Kruis tijdens de evenementen zoals de 30 van Zandvoort, de circuitrun en de Max Verstappen dagen. Na tien jaar geeft hij het stokje van de coördinatoren door... maar hij blijft nog wel aan als evenementenhulpverlener. Het Rode Kruis Zandvoort is hard op zoek naar een enthousiaste vervanger voor hem. En heb je interesse? Kijk dan voor meer informatie op website www.rodekruis.nl-zandvoort. Let's move and get, and get it on. You got the got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. het is toch wel duidelijk. Dit ging duidelijk over Marvin Gaye. Ja, en dan is het toch weer tijd. Nu is het tijd geworden voor... De, de column, van de week van, Nel Kerkman. Ja, volgens mij is Pasen dit jaar vroeg. Het valt ook nog, voor nog eens op 1 april. De dag van grappen en grollen. Gelukkig is de donkere winter voorbij en de klokkenuur verzet. Het leven begint. Daar zijn de vogels al druk mee bezig. Ze zoeken kieskeurig hun huisje uit. De merels zingen in de vroege morgen hun vrijgezellenlied. In mijn tijd komen overal de vaste planten schuchter uit de aarde... en de kale takken lopen uit. Net zoals Pasen begint de natuur veel te vroeg. Eigenlijk is Pasen ten onrechte van kerstmis een ondergeschoven kindje. Het paaseitjes liggen al een maand lang in de winkels... en je wordt al consument verleid om te gaan brunchen in een restaurant... of naar een paasrace op het circuit te gaan. Het heeft eigenlijk niets meer met paasfeest te maken eieren uitblazen, beschilderen en ophangen aan een tak wordt amper nog gedaan. Net zoals de pal- Eieren zoeken en de paasvuren. Ik zal nooit vergeten dat jaren terug met Pasen... bij de Agatha-kerk een heus paasvuur was met voor de kerkdeur een vuurkorf. Als teken dat het duistere plaats maakt voor het lichtend vuur. Helaas was het eenmalig. Veel mensen hebben geen idee waar Pasen nu eigenlijk voor staat. Als je vertelt dat het te maken heeft met dat Jezus is opgestaan uit de dood... dan kijken ze aan of ze water zien branden. En daarom is het goed dat het Passion, de organisatie, probeert... om de ware paasfeest weer onder de aandacht te brengen. Het wordt een bijzondere Passion met de Bijlmer als locatie... waar 130 verschillende nationaliteiten wonen en 150 kerken zijn. En het thema ik zie jou, juist voor dit 50 jaar oude stadsdeel veelzeggend is. Ook Witte Donderdag, vandaag. Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn dagen die voor menig een onbekend zijn. Zo is er op de Witte Donderdag een extra raadsvergadering in het raadhuis gepland. De nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd, geïnstalleerd een beetje rare dag... want op Witte Donderdag herdenken christenen wereldwijd de laatste avondmaal. Het gesprek dat de discipelen daar met Jezus voerden... moet intens zijn geweest. Met tenslotte de voorspelling van Judas, verraad. Misschien een voorteken. Maar laat ik niet, net zoals de lente en Pasen... te vroeg zijn met mijn opinie. Want een half ei is altijd nog dan een lege dop. Nerk Kerkman. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam. ihr seid dam dam dam dum. Denk daran, du bist nicht allein. Speciaal voor onze Duitse gasten. Drive Deutsche met Stein und Eisenbricht. Ja. DNRT paasraces van 31 maart tot 1 april. De DNRT paasraces zullen bol staan van autosportspektakel. De wedstrijden worden verreden door raceklassen uit de DNRT breedte top sportseries. Joh, wat een woord zeg. De toegang tot de DNRT paasraces is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddock zijn vrij toegankelijk. En het parkeren, de toeschouwers die met de auto komen... kunnen voor 6 euro nou, per toestel, per voertuig... op het parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. Aanvullende informatie, dat voort, volgt binnenkort op www.dnrt.nederland. En de locatie is uiteraard circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En het telefoonnummer is 023 5740 740. En de website is www.circuitparkzandvoort.nl. was Lady Gaga <laughs> met Bad Romance. Ja, en de outsiders die gaan zingen over iets als we naar buiten kijken. Dan zeggen ze, the summer is here. this and you're so near Let's know that you're mine Words are singing, easily winging It's a golden wonder day The flower, the bee, and you and me We're all feeling gay Everything's okay, the sun in the sky And you and I, we're all feeling good Like we knew we were is see and you're so near together we'll fly is here and you're so near the whole world is mine softly singing birds are winging it's a gold We all agree you were made for me, the sun and the sky, and you and I. We're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry, no need to hesitate. We're never too early, we are never too late. There's no need to worry, no need to hesitate. We're so much alike that we don't have to wait. Summer is here and you're so near. The weather's fine. Summer is here and you're let to know that you're mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower to be, and you and me, we all agree. You were made for me. The sun in the sky, and you and I, we're so happy together we could almost cry There's no need to hurry. We ain't got nothing to do. We're doing the best we can. I'm loving you. There's no need to worry. The world is treating us right. We're so much in love as we wait for the night. As we wait for the night. As we wait for the night. Ja, we hopen allemaal dat de zomer er is. En het is weer tijd voor onze volgende item. De nummer 1 uit. Herinnert u zich deze nog? Uit 1987. Ja, en dat is een, eh, een, Ja, we moeten allemaal een beetje vertrouwen hebben. En daar zingt George Michael over, uit 1987. Het album werd wereldwijd beschouwd als een van de beste albums in de geschiedenis van de popmuziek en won verschillende prijzen... waaronder een Grammy Award van het jaar, het beste album van het jaar. Na het ophouden van Wham bracht Michael vele tijd door... met het schrijven en opnemen van nummers voor zijn doorbraak als soloartiest. Faith, en daar hebben we het over... stond zes weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Het begint altijd zachtjes. Hij komt eraan. Gooi hoor je hier op ZFM. Juist, zo is het. Bingo, ook bij Ook Samen. Schuif ook aan bij Ook Samen voor een gezellige bingo. U bent van harte welkom vanaf 2 uur. Voor slechts 2,50 kunt u leuke en verrassende cadeautjes winnen... en krijgt u een heerlijk kopje koffie met wat lekkers. De prijzentafel is gevuld met creatieve prijsjes. Zelf gemaakt of zelf te maken... Opgeven is gewenst, maar niet noodzakelijk. En het kan bij de balie van Pluspunt 023 57 40330. Of mail naar Jolanda met een J Meijer. En dat is naar Jolanda zandvoort.nl En de tijd, dat is dinsdag 10 april vanaf 2 uur. En de locatie is pluspunt Vlemingstraat nummertje 55. just longing for relief. I'm drinking I'm high, escaping from my grief. Staring in my glass to see you in the still closed. Then back of what you the eyes wide open like a try to break my heart and try to make me mad. Net was het plaatje van Rob Hoeken en de Rhythm and Blues Band... Then Drinking on My Bed. Ja, ik mag dat nooit. Ik mag nooit in mijn bed drinken. Paaseieren zoeken. Vorige week melden we enthousiast dat de Zandvoortse Reddingbrigade... en de brandweervereniging Zandvoort... gezamenlijk een leuk paasevenement voor kinderen organiseren waren op de eerste paasdag. Nader informatie gaf aan dat dit alleen voor eigen leden bedoeld is. Dus vrijwilligers van deze hulpdienst zijn van harte welkom met hun kinderen. Helaas hebben andere kinderen niet. Hopelijk voor hun is er ergens anders in Zandvoort een horecagelegenheid... waar ook eieren zoeken op het programma staat. Mogelijk kunnen ze daar hun eigen ei kwijt. Ja, inderdaad. En we gaan door met Jennifer Lopez. I, if you had my love. Ja, en we gaan alweer naar het laatste plaatje. Ja, en wat we nu gaan draaien, ja, ik vind het altijd net een Japans gerecht. Sukiyaki. Ja, Kaya Sukimoto. En daar komt hij dan. Tot het nieuws. Golden Oldie. こぼれないようにおもいだすはるのひ」「ひとりぼっちのよる」「うえをむいてあるこうをにじんだおしを 思い出す夏の日 ventana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 Volgens minister Wiebes moet de kraan binnen 12 jaar helemaal dicht... omdat er anders aardbevingsgevaar